Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De autoriteiten in de Gazastrook, geleid door Hamas, beschuldigen Israël ervan een groep Palestijnen te hebben aangevallen terwijl ze stonden te wachten op voedselhulp. Bij de aanval zouden 20 doden zijn gevallen en 150 gewonden. Het Israëlische leger bevestigt de aanval niet, maar laat wel weten onderzoek te doen naar de berichten. Volgens Al Jazeera zijn de gewonden naar het Al-Shifa ziekenhuis gebracht... waar ze vanwege een tekort aan bedden op de grond worden behandeld. De directeur van de CIA zal de komende dagen samen met de baas van de Israëlische Mossad... en vertegenwoordigers van Qatar gesprekken voeren over een nieuwe gijzelaarsdeal. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Er zou ook gesproken worden over een staakt het vuren dat twee maanden zou moeten duren. De Israëlische regering heeft niet bevestigd dat het daarover nadenkt. Hamas zegt dat de laatste gijzelaars alleen vrijkomen als Israël de oorlog helemaal staakt. Na drie jaar is er een einde gekomen aan de missie van de NASA-helikopter Ingenuity op Mars. Het toestel heeft bij een landing schade opgelopen en kan niet meer vliegen. De helikopter heeft 72 vluchten op Mars gedaan, veel meer dan de vijf die oorspronkelijk gepland stonden. Ook bleek Ingenuity 14 keer zo ver te kunnen vliegen als verwacht. Het was voor het eerst dat er vluchten werden gemaakt op een andere planeet. De NASA benadrukt dan ook dat de missie de verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen. Het weer, bewolkt en soms wat motregen. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 9. Tegen de ochtend gaat het vanuit het westen regenen. Met vooral aan de kust veel wind en kans op zware windstoten. Later breekt de zon door. Het koelt middags af tot een graad of 7. Het weekend verloopt droog met af en toe zon. Zaterdag is het 6 tot 8 graden. Zondag iets zachter. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. about the sun Learn to ignore what the photographer saw I was always told that you should join a club Stick with the gang if you want to belong I was a lonely boy, no strength, no joy In a world of my own, at the back of the garden I didn't want to compete or play out on the street Or in a secret life, I was a rented general or should I take to the stage?